Jurjen boekraad met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson gaat de Chinese techfabrikant Huawei toch weer bij het meebouwen aan de 5G-netwerken in het land. Dat schrijft de Telegraph. Volgens de krant zal het Britse kabinet het besluit komende week bekendmaken. Begin dit jaar besloot Johnson juist dat Huawei wel mocht meebouwen... behalve aan de gevoelige kerndelen van de netwerken. Met hun draai volgen de Britten nu de Amerikanen die Huawei weren... omdat het bedrijf niet betrouwbaar zou zijn vanwege banden met de Chinese overheid. Die zou Huawei gebruiken voor spionage en sabotage. Het bedrijf ontkent die beschuldigingen. In een pretpark in Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen bij een val uit een achtbaan. Het ongeluk gebeurde in het St. Paul pretpark bij Beauvais, zo'n 70 kilometer boven Parijs. Hoe de vrouw van 32 uit de rijdende achtbaan kon vallen, wordt nog onderzocht. Het pretpark werd na het ongeluk meteen gesloten. Bezoekers die het ongeluk zagen gebeuren hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Farid Azarkan stelt zich kandidaat om lijsttrekker te worden van DENK... bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat maakte hij bekend in de talkshow Op1. Na de zomer kiezen de partijleden de nieuwe lijsttrekker. Volgens Azarkan, die nu al partijleider is... blijven de strijd tegen racisme en discriminatie speerpunten van zijn partij. In het voorjaar waren de drie Kamerleden van Denk verwikkeld in een hardnekkige ruzie. Die werd half mei bijgelegd. Oprichters Kuzu en Usturk hebben al aangegeven dat ze na de verkiezingen niet terugkeren in de Tweede Kamer. Het weer. Het is bewolkt en druilerig.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 Hör, ob die alten Tapes noch gehen, fahr unsere alte Strecke ab. Fahr unsere alte Strecke ab. Vielleicht gehört es dazu, vielleicht muss es so sein. Vielleicht waren wir zu jung, vielleicht brauchen wir Zeit. Doch egal was sie sagen, ich halt daran fest. Ich werd auf dich warten. warten. dieses Lied und du weißt und du weißt dann, dass es mich noch gibt und vielleicht, vielleicht hörst du unser Lied und du weißt und du weißt dann, dass es uns noch gibt. Ah, ah, ah, Yeah. I don't want no paradise. You could probably spend the night, but if you lick my lolly. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego HMG. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje, w samochodzie robię je. Na podłodze robię je.